Dat heeft een regeringsfunctionaris in Libië gezegd. Het is niet bekend wat Gaddafi gaat zeggen. Een groep Libische legerofficieren heeft alle militairen opgeroepen zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Volgens Al Jazeera roepen de officieren op tot een militaire mars naar Tripoli. De volksopstand in Libië was de afgelopen dag uitgelopen op een bloedbad. Het leger heeft op burgers geschoten om de opstand de kop in te drukken. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 doden gevallen... toen straaljagers, helikopters en tanks het vuur openden. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren, maar het luchtruim van Tripoli is vanavond gesloten. Een Turks vliegtuig dat op weg was naar Libië moest rechtsomkeerd maken, omdat de verkeerstoren op het vliegveld was verlaten. Nederland wil vandaag een vliegtuig naar Tripoli sturen om zo'n 100 Nederlanders op te halen. De PvdA wil woensdag spoedoverleg met minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken over Libië. Theoloog Huub Oosterhuis noemt zijn uitspraken over de censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix een beetje dom. Hij zegt dat in een interview met het radioprogramma Schepper en Co. Dat wordt zondag uitgezonden. In een eerder interview zei Oosterhuis, een vertrouweling van Beatrix, dat haar kerstboodschap was gecensureerd omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn. Ik had dat niet zo moeten zeggen, aldus Oosterhuis nu. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn uitlatingen, maar vindt het wel jammer dat het geruis heeft veroorzaakt. PVV-leider Wilders zei dat hij nog nooit iemand heeft gecensureerd, laat staan de koningin. Het weer vannacht droog en koud. De temperatuur ligt tussen de min 1 en min 8. Overdag droog en zonnig. Het wordt dan min 1 in het noordoosten en plus 4 in het zuiden. Dit was het NOS.